Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de Somalische piraten die zijn opgepakt door het marinefregat Tromp. Zaterdag kwamen bij een actie van het Tromp twee Somalische piraten om het leven. 16 andere piraten werden opgepakt. De Tromp kwam voor de Somalische kust in actie om een Iraans visserschip te bevrijden. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden. Een Turks schip heeft zo'n 350 gewonde Libische opstandelingen opgehaald uit Misrata en Benghazi. Doktoren aan boord van het schip zeggen dat veel van de opstandelingen zeer ernstig gewond zijn. De opstandelingen vertellen dat grote delen van Misrata zonder water, elektriciteit en medicijnen zitten. Het schip brengt de gewonden naar Turkije waar ze verder worden behandeld. In drie vliegtuigen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines zitten scheurtjes in de romp. Dat blijkt uit inspecties van vliegtuigbouwer Boeing. 19 andere Boeing 737 hadden geen scheurtjes. Southwest hield dit weekend 79 Boeings aan de grond, omdat vrijdag bleek dat een van de toestellen een gat in de cabine had. Southwest Airlines verwacht voor vandaag zo'n 175 annuleringen. Franse onderzoekers hebben delen van het passagiersvliegtuig van Air France gelokaliseerd, dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte. Wat voor brokstukken het zijn is niet bekendgemaakt. Air France en vliegtuigbouwer Airbus zoeken de zwarte dozen met vluchtgegevens om de oorzaak van de ramp vast te stellen. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. Bij de vliegramp kwamen 228 passagiers om het leven. In Portugal is FC Porto vijf wedstrijden voor het einde van de competitie landskampioen geworden. De ploeg won gisteravond in Lissabon met 2-1 van regerend kampioen Benfica.